Tell me what you need, I got the heat, I got the heat, I got it. Tell me what you need, I got the heat, I got the heat, I got it. Tell me what you need, I got the heat, I got the heat, I got it. Tell me what you need, I got the heat, I got the heat, I got it. Tell me what you need, I got the heat, I got the heat, I got it. Global House Vibes with DJ Maldo. ask for more, I'm gonna shake it.